De oorzaak is nog niet bekend. Uit de hele wereld komen reacties binnen op het overlijden van de Joodse schrijver Elie Wiesel. Hij overleefde de naziekampen Auschwitz en Buchenwald en kreeg in 1986 de Nobelprijs voor de Vrede. President Obama noemt Wiesel het geweten van de wereld. VN-topman Ban Ki-moon prijst hem om zijn voortdurende strijd tegen antisemitisme en andere vormen van haat. Elie Wiesel was 87 jaar. In Bagdad zijn bij aanslagen met twee autobommen zeker 23 mensen om het leven gekomen. Ruim 60 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers vielen in een winkelgebied in een Shiitische wijk... waar met Ramadan s'avonds altijd veel mensen komen eten. IS is vrijwel zeker verantwoordelijk voor de aanslagen in Bagdad. Alle terroristen die betrokken waren bij de gijzeling in het restaurant in Dhaka waren inwoners van Bangladesh. Vijf van de zes mannen stonden volgens de politie op een opsporingslijst. Overlevenden vertelden dat de daders alle gijzelaars een vers uit de Koran lieten opzeggen en wie dat niet kon werd gedood. De daders vermoorden twintig mensen onder wie negen Italianen en zeven Japanners. De Amerikaanse filmregisseur Michael Cimino is overleden. Hij werd in 1978 wereldberoemd met de Vietnamfilm The Deer Hunter... met in de hoofdrollen Robert De Niro en Meryl Streep. De film kreeg vijf Oscars. Michael Cimino was 77 jaar. Dan nog het weer.